Clemens Peters met het NOS Journaal. Een verwarde man heeft in Den Haag drie mensen neergestoken met een mes. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. Het gebeurde voor de deur van een eetcafé annex Shisha Lounge... in de buurt van het station Holland Spoor. De verdachte is aangehouden. Hij werd door de politie in zijn been geschoten. Bij demonstraties in heel Rusland tegen president Poetin zijn duizend betogers aangehouden. De cijfers over het aantal arrestanten komen van een groepering die strijdt tegen onderdrukking. Die zegt dat bijna de helft van de arrestaties in Moskou plaatsvond. Daar werd initiatiefnemer Navalny meteen al bij het begin van de demonstratie opgepakt. Hij riep op tot een protest tegen de vierde ambtstermijn van Poetin. Overmorgen wordt die geïnaugureerd. De man uit Amsterdam, die gisteren een paar minuten voordat het acht uur was... schreeuwde op de Dam, en blijkt toen op dat moment verward te zijn geweest. De politie heeft hem overgedragen aan een hulpinstantie. Ook een andere man, die bij de dodenherdenking werd opgepakt... omdat hij een spandoek droeg met de tekst... Churchill, massamoordenaar, is weer vrij. Justitie onderzoekt deze zaak nog. Een derde man die rond dodenherdenking werd opgepakt... was een dronken toerist van 22. Ook hij is vrijgelaten, maar hij heeft wel een boete gekregen. Vijf mijnwerkers worden nog vermist na een zware trilling in een Poolse kolenmijn. Dat gebeurde in het zuidwesten van het land, vlakbij de Tsjechische grens. In eerste instantie werden vier mijnwerkers levend uit de mijn gered... en viel het contact met zeven anderen weg. Twee van hen zijn nu gewond, maar levend uit de mijn gered. toen de mijn begon te trillen waren de mijnwerkers op 900 meter onder de grond aan het werk. Wielrenner Tom Dumoulin is zijn roze trui in de Giro d'Italia na één dag alweer kwijtgeraakt. De Australiër Rowan Dennis lost de Limburger af als klassementsleider. Hij heeft nu één seconde voorsprong op Dumoulin. De Italiaan Viviani won de tweede etappe van Haifa naar Tel Aviv na een massasprint. Het weer. Het blijft nog even zonnig. Het is 19 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB.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 En nu doet hij dat wel. Camilla Cabello, Never Be The Same, The Euro Breakdown. We komen zo weer terug. I could overdose zaterdagavond Zindo. Iedere zaterdagavond de Euro Breakdown. Ja jongens, het is gewoon 7 over 7 jongens. Het is 5 mei, het is de dag van de bevrijding. Het is weer zover, we mogen weer. Je hoorde hiervoor hoorde je natuurlijk onze eigen Fred van Entertainment View. Die heeft het natuurlijk aangekondigd. En het is een beetje een speciale uitzending. Want we hebben gewoon twee droplulletjes <laughs> Eentje moet werken de andere, ja, die moet ik eh, nog steeds een beetje eh, op de hoogte houden. Dus kennelijk iedere week. Maar dat komt wel goed, Patrick, want wij zijn er. Wij zijn er gewoon. En het programma gaat gewoon door. Wie zin daar, ja. zo is Hey. Lekker, gewoon lekker de Euro Breakdown. Gaan we, lekker, je moet het maar gaan we lekker maar, je moet het maar weten spelen tegen elkaar, terwijl ik alle antwoorden heb. Ja. Geweldig. Oh. <laughs> Top, hè? Oh, ah, ah, ah, Wel een beetje jammer, maar oké. We maken er gewoon weer wat van. Ja, joh, we maken er zeker wat van. Kijk, weet je wat het is? We hebben natuurlijk weer een hele frisse uitzending voor jullie klaarstaan. We gaan natuurlijk weer kijken wie er nu weer op nummer 1 staat. Ik moet eerlijk zeggen, de lijst is wel een beetje gelijk gebleven. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon weer lekker alle hits van Europese bodem gaan we draaien. En ik denk dat we dat ja, nou, niet beter kunnen doen dan met een eh, platen, eh, ja, waar eh, we niet allemaal even... waar we allemaal een beetje aan moesten winnen. Maar laten we het zo zeggen, we doen dit wel met finesse. Porsche. Rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like. Hey. Flexing on the gram like. Hey. Hit the little John, okay, okay, Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid. Ooh, don't we look good together? Inverness. Cardi B. Bruno Mars. Lekker. Heerlijk. Ja, het is tijd voor de Euro Breakdown. Oh, oh, oh. Ze oh. weten ook gewoon niet wat ze missen weer. Nee, ik weet het. Maar ja, wat voor tijd is nu? De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Natuurlijk is het de Euro Breakdown. Waar ben je anders op de zaterdagavond? Of aan het werk, of je bent gewoon vergeten. Ja. Hij maakt hem gewoon. Hij, maakt hem gewoon. Oh, oh, wat mooi man. Oh, heerlijk jongens, ah. jongens. Patrick, ja, we zijn een beetje, beetje we zijn onder, onderstaft, onderbezet. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon weer rooien met z'n tweeën. Tuurlijk gaat het lukken. Ik had eh, even een vraag Patrick. Het is natuurlijk eh, gisteren natuurlijk 4 mei geweest. Toen zijn we natuurlijk even stil geweest. Eh, twee minuten om even te bedenken hè, hoe belangrijk het eigenlijk wel niet is dat wij de vrijheid hebben. Ja. En vandaag wordt dat ook gevierd. Het wordt zeker gevierd. En eh, ja, hoe heb jij het eh, bevrijdingsweekend tot nu toe eh, ja, doorstaan? Ja, ja, ja zwaar. Nou, nee, dus ik heb het rustig aangedaan. Oké. Ik ben aan het oppassen. Ja? Op een hond. Oppassen. Ja, oké. Okay. Ben ik zeg, maar, gisteren bij mee begonnen. Ja, en vandaag heb ik mijn broer geholpen met zijn oh. markt. Oh. Zijn rommelmarkt. Kijk en eh, nu zijn ze lekker een feestje vieren daar. Nou, ik ben, eh, ik ben dus, eh, trots op je. Dus we zijn nu feest aan het vieren op de, de Rommelmarkt. En, ja, zeker. Nou, de Rommelmarkt is nu kijk, weg. En nu zijn ze bij het wapen lekker een feestje aan het doen. Nou, heb jij voor de rest nog, nog weekendplannen dit weekend? Of, ja, ik moet morgen werken. Jij moet morgen werken, ja. Ja, ja sorry maar. Ik weet het. Sorry, sorry het spijt me echt. Verschrikkelijk. Hoe kan ik het goed maken met je? Nou ja, ik heb wel een idee. Ik heb nou. Eh, zeker wel een idee. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Maar dat, eh, dat, eh, ja, dat, ja, in ieder geval, dat, dat, dat, komt allemaal nog wel. Dat komt allemaal okay, naar boven. Okay, nee, Komt allemaal Als het maar een beetje normaal blijft, vind ja, ik het Ja, ja, is goed. Nee, niet, zo niet zoals anders. Hè, niet zoals anders. Ah, oké, ah, oké. Nee, ja. Gelukkig. Ja. <laughs> ja, nou ja, ik eh, heel zelf eigenlijk dit weekend eh, rustig eigenlijk. Rustig aan eigenlijk. Eh. ja, ook. Ook gewoon niet gedronken ook. Nee, ik nou ja, ik, ik ben wel op een, wel even op, op een verjaardag van een nichtje even geweest vandaag. en, die, die is 15 geworden. Dus ah, op een gegeven moment... ja, dank je. Stonden om vier uur stonden we daar... in een, in een lekkere, in een lekkere ja, lentezonnetje, april en zonnetje eigenlijk, stonden een paar biertjes weg te tikken. En als je niet zoveel gegeten hebt, kan ik je wel vertellen dat dat dat, dat merk je wel. Je voelt gelijk in één keer... De man met de hamer. Hij komt in één keer. Het is in één keer raak. Ja, nou oké. Dus okay. Dus, ja, dus, ja, dus, en, eh, ja, En morgen ga je morgen nog wat... Ja, morgen gaan natuurlijk... Morgen is een eh, eh, hele speciale dag voor mij. Leg eens uit. Ja, morgen eh, voor, de, voor de mensen die, eh, die eh, het programma natuurlijk een beetje gevolgd hebben. Die mij ook waarschijnlijk een beetje... Kijk, je hoeft me niet persoonlijk te kennen daarvoor. Maar ik ben, maar in ieder geval mijn vrouw is, en ik zijn in verwachting van, van kind nummer 2. En ja, morgen is de gender reveal party. Dus dat betekent dat we dan, dan gaan we onthullen wat het gaat worden. Wordt het een jongetje, wordt het een meisje? Ah, en ja, ja. ja. Ja, spannend. Ja, wat wil je zeggen, Patrick? Want je wou iets zeggen. Ik denk, nee, nee, ik wou niks zeggen. Dat is niet aardig. Oké. ik, nou, hou, ik eh, hou het netjes. Wat, nou, je mag het best zeggen. misschien genderneutraal? Genderneutraal. Shut up! <laughs> je wist het, Ja. ja. had ook gekund. Ja, inderdaad, genderneutraal, ja. Nou, nou, nou dat, dat, eh, we, gaan, we gaan het meemaken. Als dat het later nog wordt, eh, dan, dan, ja, dan is het, het niet zo, anders. Ja. Dan, dan zei het zo we, gaan, eh, we gaan weer verder, want we hebben natuurlijk eh, nog genoeg te doen. We gaan ze ook weer wat nieuws erbij pakken. Pitbull heeft eh, weer een nieuwe klus, in ieder geval die hij schijnbaar heel goed heeft afgeleverd. Want hij heeft een, een soundtrack voor een film heeft hij gemaakt. En, ja, en om half acht dan gaan we natuurlijk weer de nummer 40 tot en met 30 doornemen van de Euro Breakdown. Er komt zoveel leuks voorbij. Ja, Wordt je, je, moet het maar weten vandaag, vrouw tegen de man, of durft ze dat niet? Ze durft niet. Nee, ah. nee, nee, nee, nee. Oh, ze steekt nu een middelvinger naar me op. Oh, dus- jij mag, dus... er, jij mag erop vanavond. Uh, nee. <laughs> We gaan door naar Zijn met Let Me. Sweet baby, our sex has meaning. No, this time you stay till the morning. Juve days and vanilla ice cream. just one night together exclusively Baby, let me effortless and skin. samen naast Next elkaar. Next to me. Zijn we weer samen bij elkaar inderdaad. <laughs> ja, heerlijk, heerlijk. We zijn er weer. Jongens, jongens, het is eh, natuurlijk eh, acht voor half acht En dat betekent dat we eens even wat nieuws erbij gaan pakken. Want eh, we zeiden het net ook al, Pitbull heeft dus kennelijk een hele goede klus afgeleverd. Ehm, en we gaan hem dus even bijpakken. in de film rond John Gotti zal John Travolta de hoofdrol spelen. toen hoorde hij dat Pitbull zich met de film bezig wilde houden, besloot hij actie te ondernemen. Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het succes van een aantal van mijn grootste films. En Armando is een van de grootste talenten in de muziekwereld van vandaag. Alles rond hem, zijn stijl, zijn cultuur en zijn creativiteit. Zorg voor het perfecte huwelijk tussen de film en de artiest met zijn muziek. Zo laat eh, de acteur en eh, Grease-zanger weten. Ook Pitbull toont zich trots. Het is een echte eer om betrokken te zijn bij dit project... en met icoon John Travolta te mogen werken op het legendarische verhaal van Gotti. Een uh, eh, voor een film maakt Pitbull eerder nog niet... Ja, dat heeft hij nog niet eerder gedaan inderdaad. Wel heeft hij uh, eerder de titelsong van Man in Black 3 afgeleverd, Back in Time. Amor is de titelsong die hij afleverde voor Gotti. En eh, ja, Gotti zal in eh, juni in de bioscopen te zien zijn. En beleeft op 15 mei tijdens het Cannes Film Festival de première. Dus gaat dat zien, gaat dat zien. Pitbull die heeft weer een plaat afgeleverd voor een film. We gaan het allemaal meemaken. Ben benieuwd wat het wordt. Ja, ik ben, eh, hij, hij, is een hele tijd is hij natuurlijk eh, hot and happening geweest. Iedereen wilde met hem werken. En hij plaat na plaat heeft hij natuurlijk opgenomen. Hij heeft ook bij uh, So You Think You Can Dance heeft in Amerika in de finale heeft hij, nog het een en ander bijgedragen. Dus joh, die man, Mr. 305, Mr. Worldwide, die, die heeft <laughs> zeker wel zijn prestaties ja, gemaakt. en toch moet ik eerlijk zeggen, ja, nu ze er niet zijn, ik mis ze wel een klein beetje. Ja, ja. Dat slapgehouden hoer altijd van Dat, dat verschrikkelijke gelul. Oh, eh, rust. Ja, rust, <laughs> rust bij de kust. Rust ik zou het niet te hard roepen, want dan komt Tim hier straks door de voordeur heen <laughs> scheuren Het is nu rust in de studio. Ja, rust in de studio. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het is inderdaad... Eh, het is rustig, maar we waren er al eerder achter als wij met z'n tweeën zijn. Wij hebben niet zo vaak discussie over iets. Als je Quinten en Tim erbij haalt, dan heb je toch eh, al gauw discussiemateriaal. Ja, inderdaad. een beetje eh, chaotisch een beetje wordt het. Maar dat maakt niet uit, dat is, dat is ook leuk. Ja, dat houdt het zeker spannend. houdt het zeker spannend. Nu loopt het gewoon ja. zoals het gaat. Ja, ja professioneel, professioneel gelikt. Dus 538 eh, als je luistert. Frank Dane. <laughs> ja. Dit is eh, zeker een eh, moment om trots op te zijn. Ja. We gaan het allemaal in hoofdletters doen vandaag. Capital Letters, Haley Steinfeld en Bloodpap. We komen om half acht weer bij jullie terug met Your Breakdown. Never was a leader. Never had a thing for fairy tales. I'm a believer. Small voice in the choir. Guess I never dared to know myself. Can my heart be quiet? No. But then there was you. Then there was you. Yeah, then there was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. Telling the truth. Yeah. I got something to say now. Cause you told me that there's no way I couldn't go. Nothing The letters. You put a crack in your shadows. And you told me it's okay to be the light. Don't have to swim in the shallows. No, no. And I wanna get drunk with you. When we lie so still, but you're taking me places, holding me on to you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you. Then it was you. Then it was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth that you hold We're about to go up, baby, up we go. We about to go up, baby. Ja, zoals mensen zeggen, de capital letters. Haley Steinfeld en Bloodpap. En jongens, het is bijna half acht. Dat betekent dat het maar tijd is voor één ding en voor één moment. Het de, ja, genre, het idee waar het programma om draait. Ja jongens, het is weer zover. Het is dus bijna half acht. Dus jongens, ga in je stoel zitten als je dat nog niet had gedaan. We gaan beginnen bij de nummer 40 van deze week. Portugal The Man overleeft weer een week en blijft op nummer 40 staan met Feel It Still. Keys and Crates, Nest, Music To My Ears is toch weer een week extra erbij. Staat op plek 39. The Chainsmokers, Everybody Hates Me op plek 38 deze week. En Camilla Cabello, Never Be The Same vind je op plek 37. Cardi B met Bunny en J Balvin met I Like It op 36. Bruno Mars en opnieuw Cardi B op plek 35. Clean Bandit, Julian Michaels, I Miss You op plek 34. Zane is natuurlijk vorige week nieuw binnengekomen. Plek 33 met Let Me. Die Imagine Dragons, dus als je dat in het Nederlands vertaalt... denk beelden draken met Next To Me op plek 32... En we hebben natuurlijk op plek 31, hebben we net gehoord, Haley Steinfeld, Blood Pop Capital Letters. En jongens, dat betekent betekent dat we doorgaan naar de nummer 30. Dat is eh, natuurlijk eh, ja, de plaat die gemaakt is voor de film Black Panther. Ik weet niet of jij weet waar ik het dan over heb, Patrick. Nee. Nee, dat weet je niet. <laughs> nee, sorry. Weet je dat echt niet? Nee, ja, misschien als ik kort denk ik, oh ja, shit. Nou ja, weet je wat, ik zal voor je bidden. The Weekend, Kendrick Lamar, oh, Pray For Me. We komen zo weer bij jullie terug. fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scar face. Who need a hero? Hero. You need a hero us at ground zero. Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you be. Breathe to me. I work hard every motherfucking day. Yeah, yeah, yeah. to the spot, feeling real good. Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that. Nuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the daily now. Hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, no, no, I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard. All she ever wanted was attention and a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days, for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her right along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life, but am I doing it right? Yeah. I'm trying to live my life, but am I doing it right? Cause they tell me I'm the man, you are the man right now. You are the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. Fuck the lights and the cameras and the money and the fame. I'ma do it for the fam right now. I'ma get it for the 301 and the R A double A C. Cause you know I work hard every motherfucking day. Yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard. Ja, Logic Marshmallow. I work hard every day, every day. Zeker waar. Op plek 29 in de Euro Breakdown. Oeps, dat zouden we nog niet zeggen. Ja, dan gaan we natuurlijk eh, straks eh, gaan we daar eh, op doorpakken. Ik ben benieuwd wat het gaat, wat het gaat worden. Dus ja. Oh, dan pakken we straks natuurlijk Drake erbij met Nice Word. Maar die laten we nog heel even achterwege. We gaan natuurlijk weer door naar het, het nieuws van vandaag. Want uh, ja, Patrick, jij hebt hier wat eh, naar boven getoverd. Denk het. Wil je hem even hebben? Ja, zullen we hem even doen dan? Oké, komt-ie. Nou ja, eh, als je eens even de bovenste grond, want ik weet niet wat dat <laughs> ja, eh, ja. Rihanna die werkt aan een, aan een reggae album. En op zich eh, past dat wel heel goed bij haar als stijl. voor de mensen die natuurlijk die, meerdere platen van Rihanna hebben gehoord. ja, is reggae wel echt iets wat haar ding is. Rihanna is op dit moment druk op verschillende vlakken. Ze doet schoenen, kleding, lingerie en zelfs sokken. En weliswaar is ze ook bezig met nieuwe muziek. En de 30-jarige zangeres wil dus ook een ander geluid gaan laten horen. Er zijn plannen voor een reggae album over Bob Marley vertelt ze. Ik ga als als toerist klinken als ik vertel wat mijn favoriete Bob-nummers zijn. Three Little Birds, No Woman No Cry en Redemption Song. Zo onthult Rihanna in een gesprek met Vogue. Eh, de zangeres vindt het nog te vroeg om te laten weten wie er aan het album zou moeten meewerken. Wanneer ik aan het werk ga, eh, doe ik dat volledig. Zo stelt ze over het maken van het nieuwe album. Ik eh, voel me, eh, verder, nog, voel, ik voel me verder vroeger schuldig wanneer ik de tijd nam voor persoonlijke dingen. Ja, is natuurlijk als artiest natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Een voorbeeld daarvan is eh, helaas natuurlijk eh, ja, eh, pas weggevallen. onze, ja, ja. ja, ja. Ja, onze grote held, ja. Avicii inderdaad. Ehm, dus ja, op dit moment eh, geeft ze wel toe dat ze op persoonlijk vlak eh, dat ze een, eh, een relatie heeft. En ze zegt, ik denk niet dat ik eerder iemand ontmoet heb die het waard is... waarbij de, de, naam van de zakenman Hassan Jamil niet noemt. Nu ben ik 30, dan zijn er dingen die ik moet doen. Moet ik me zorgen maken, mijn eitjes gaan invriezen. Wat doe je als je 30 bent? Wel maakt het duidelijk dat er wat scheurtjes zijn gekomen in de verstandhouding met Drake. Op dit moment is er geen sprake van vriendschap, maar we zijn ook geen vijanden. ja, het is gewoon wat het is. Ja, en ja. Eh, dat is, eh, ja, ja, ook, ook eh, artiesten, we vergeten het af en toe. Maar ja, het zijn ook, het zijn ook mensen. Ja. Het zijn ook mensen. Zo is het. Mensen met weinig tijd. Ja, mensen met weinig <laughs> tijd, druk agenda, een, een gevuld leven. Dus ja, ja dat, dat, dat, dat, hoort er gewoon bij. Ja, en eh, ja, nu we het over Drake hebben, dan moet je je eigenlijk bedenken... soms ben je aardig, maar dan vraag je je af waarom. Waarom ben je aardig? Ja. En dan zingt Drake eigenlijk heel mooi... I want to know who nice for what representing it here tonight. Hold on, hold on. explain myself. Louisiana shit. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know Shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing up, off, but it's alright. And you showing up, off, but it's alright. It's a short life, yeah. reflection, without a follow, without a mention. You really piping up on these niggas. You gotta be nice for what to these niggas? I understand. You got a hundred bands, you got a baby bands, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m. Finish round five. Post talk down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Doing overtime for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make the ass jump. Gotta hit the club like you hit the motherfucking angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. uh These hoes, your boy. watch the breakdown. natuurlijk. Hmm, ja. Oh yeah. Nice for what, Drake. En dan gaan we door. Naar Nicky Jam, J Balvin met X. Estamos claros y ya. No te lo voy a que yo te agarre, baby. Besos en el cuello para calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. claro y ya. Ik wil y no te voy a negar. Uh. En el Instagram, J Balvin, man. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. La industria, eh. J Balvin. No hablar mucho. Deja que el beat siga rompiendo. Chill. Ja, je zou bijna zeggen de zomerhit van 2018. Want we hebben daar weer wat voor. Want er is wat bekend geworden, want X verdrijft Despacito. Dat is dus wel weer nieuws, want ja, Despacito is een doodgeverfde hit geweest. Denk ik, van wat 2017 heeft het zo lang doorgetrokken. Het was zelfs in de winter nog te vinden in de lijst der lijsten. Ehm, ja, zoals ik net zeg, X eh, verdrijft eh, Despacito. Nicky Jam en J Balvin zijn er in eh, de Hot Latin Songs lijst geslaagd om Despacito van de troon te stoten. De track van eh, Louis Fonsi en Daddy Yankee zakt in de nieuwe Amerikaanse Hot Latin Songlijst van nummer 1 naar 2. Daarmee eh, heet de zomerhit van 2000, 2017 eh, heeft dan nu precies 52 weken de lijst aangevoerd. En Despacito ja, deed dat niet aaneengesloten, want het was diezelfde J Balvin die Despacito al eerder van de troon stoten. Toch wist Despacito terug te keren aan de leiding en inmiddels was dat in de Verenigde Staten alweer voor 17 aan ingesloten weken. Um, ehm, dan nou wordt er natuurlijk zelf eh, door, eh, in ieder geval door Balvin eh, geroepen van ik ben super blij dat ik de nummer 1 is bij Hot Latin Songs. Balvin en mijn team hebben zo hard gewerkt dit voor elkaar te krijgen. Het is een voldoening dat onze muziek nu, muziek nu wereldwijd wordt gewaardeerd. En ik ja, bedank de media en het publiek voor hun steun. Zo liet Nicky Jam weten aan Billboard. Voor Nicky Jam is het zijn derde nummer 1 hit in de Latin-lijst... waar J Balvin inmiddels voor de vijfde keer de lijst mag aanvoeren. En ook ja, in Nederland doet, in ieder geval doet ik zit het goed. Eh, dit eh, weekend eh, bereiken Nicky Jam en J Balvin de derde plek op de Nederlandse lijst. Dus de top 40 van Nederland. Jongens, het is bijna zover. Nog drie minuten en dan gaan we natuurlijk weer door naar de nummer 30 tot en met 20. Patrick, jij bent er ook nog steeds. Ik ben er, ik ben er. Kijk. Ja. Kijk. We gaan niet weg, hè? Wij zijn er gewoon. Wij zijn hier gewoon. <laughs> Wij hoeven niet naar huis vannacht. We hebben al te lang gewacht. Want de nacht is voorbij. Oké, okay, Voor de liefde die lacht. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, ja. Wat hebben we erin zin Ja, het is een beetje rustig, hè? We hadden het, het al eerder over. En Patrick en ik zijn het al gauw eens over... Eh, over, over, eh, over bepaalde zaken, als, als het gaat om eh, muziek. Ja. Normaal gesproken hebben we natuurlijk Quinten om dat een beetje te, te ja, Tim een beetje om dat te, bevechten. Ja, maar ja, ja <laughs> eh, dat eh, is leuk. No show, hè. No show. Team no show. Niet iedereen hoeft het met elkaar eens Wel weer een beetje, beetje jammer. Dat ze er niet zijn, zeker. Ja, ja, Geen update. Geen, je moet het maar weten. Ja, ja, ja, het is allemaal maar weer, het is allemaal maar weer wat. maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het minder leuk is geworden. Want we gaan eh, door naar, ja, ook al is het zaterdag. Ik vind het gewoon ook lekker praat. Dit zou ook even goed een zomerhit kunnen worden. Freaky Friday, Chris Brown, Little Dickie. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Yeah. Got all these hoes in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy shit, I got a kid. Oh, I can sing so well. Wonder if I can see the N word. Wait, can I really see the Cups my nigga, we are my nigga. You pussy ass nigga, man fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, nigga, nigga, nigga. I'm that nigga. woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. Chris Brown's body. I drive his Ferrari, and I'm like skin black. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? <sighs> what the fuck? This shit is real weak. Staying perched up on his balls like that. Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. <laughs> Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Hold my daughters in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris, Brown's body this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't believe that it's Freaky Friday. Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I look at my soft dick with the light. It's my dream dick. If I was little Diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk. I'm balling on the court, oh my god, I can do Snap a flick of my junk. My dick is trending on Twitter, fuck. Now I'm at the club, I talk my way into getting in. I look up in the VIP, my goodness, there I am. I say no to him, let me in fuck he think he is? Took a glass bottle, shatter it on the bouncer's head. Walk up to that motherfucker. Wait, think it through for a sec. If you heard me, then you only heard it yourself. But wait, I love myself. That was the key, now it's put your back. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into free. Holy shit, I got a vagina.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 Wat is dat dan? Inderdaad, de enige echte top 40, de Euro Breakdown, de lijst der lijsten, de Countdown of the Continent. We gaan beginnen bij de nummer 30 van deze week. Dat is The Weeknd en Kendrick Lamar met Pray For Me. Logic en Marshmallow met Everyday op 29. Drake Nice For What op 28. Nicky Jam en J Balvin met X op 27. Rams met Barking vind je op plek 26. En Liam Payne en Rita Ora For You eh, op 25. Op plek 24 hoorde je net Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday. En eh, Triple X Temptation, speciaal voor Quinten. <laughs> op plek 23 Blockboy JB en Drake met Look Alive. Op plek 22 Jax Jones, Ina Wilson, Breed op plek 21 deze week. En Louis Fonsi, Demi Lovato hoorde je natuurlijk net ook bij Fred van Entertainment View op plek 20 deze week met EK Mij La Culpa. Wij gaan straks door naar de Chainbokers met, de Chainsmokers met wow. Sick Boy. Maar voordat we gaan doen hebben we goed nieuws voor de 50 Cent fans. Want het is waar, het gaat gewoon gebeuren. Ja. Patrick, we maken er even een stilte momentje van. Want 50 Cent komt naar Nederland toe voor een concert in Rotterdam. Ahoy! Ja, wie had, ja. wie had dat gedacht? Ja, nee, het is gewoon zo. Hij, eh, hij, komt eh, in ieder geval naar, eh, in ieder geval naar, naar Nederland toe om in ieder geval het 15-jarige album van zijn Get Rich or Die Trying album ja, in ieder geval te gaan toeren. En dan gaat hij met toeren door Europa. de rapper maakte de eerste concerten al eerder bekend. Dus in ieder geval dat hij dit ging doen. Zo staat hij op 18 september in Birmingham. Om daarna op 20 en 21 september in Londen en Manchester te spelen. En nu is duidelijk dat hij rond die concerten ook nog in Brussel op 13 september en Rotterdam 14 14 september gaat eh, zingen eh, en rappen. In ieder geval eh, Kopenhagen is 15 september en Dublin, Ierland op 22 september. Het debuutalbum van 50 Cent verscheen op 6 februari 2013 en wist vier top 40 hits aan te leveren. Via het nummer bijvoorbeeld In The Club, 21 Questions, PIMP en If I Can. Kent. Eh, en eh, van het album werd er wereldwijd 11 miljoen exemplaren verkocht. Ehm, mochten jullie eh, niet weten wanneer de kaartverkoop begint, hier alvast de primeur. Want de kaartverkoop voor het concert van 50 Cent in Ahoy start op vrijdag 11 mei om 10 uur. Dus ga er klaar voor zitten. Want die kaarten die zijn denk ik binnen een uur uitverkocht. Dat durf ik eigenlijk wel, eh, wel om te wedden Ik denk eigenlijk wel eh. sneller, maar oké, we zullen... Wat denk jij, eh, Patrick? hoe, snel zijn ze, hoe snel zijn ze nou, uitverkocht? ik, denk, ik denk dat echt wel een half uurtje zit daar. Half uurtje? Ja, zo. Dat denk ik wel. Ja? Ja. Ahoi nou, Ahoy is natuurlijk volgens mij 10.000 plaatsen, voor, als, als ik me niet vergis. Hè? Ja, dus ik, ik, ben eh, er eigenlijk bijna nog nooit geweest. Of eigenlijk nooit. Nee, je bent er nooit in Ahoy geweest? Ik kom liever sowieso niet in Rotterdam. Nee, weet ik. Ik ook niet. Maar ja, weet je, Ahoy is gewoon een mooie tent. Dus dat, dat, dat maakt dan wel weer een boel, uh, maakt een boel goed. Ja, dus... Okay. Eh, ja, ja, ja, ja, 50 Cent dus nogmaals komt dus in ieder geval naar, naar Nederland toe op 14 september in Ahoy, Rotterdam. En de kaart kaartverkoop, nogmaals voor de mensen die net intunen eh, voor 50 Cent... in zijn, en, eh, ja, in zijn tour van eh, Get Rich or Die Trying wordt het album. Start dus op 11 mei om 10 uur. Wees daarbij, wees daarbij. Komt dat zien, komt dat zien. Aha. Dus dat wordt hem we hebben nog een, uh, in ieder geval natuurlijk nog een tweede uur. Dat is eh, vrij gevuld. We gaan, eh, ja, normaal gesproken ben je natuurlijk van ons gewend dat je drie à vier tips eigenlijk van ons krijgt. Maar in dit geval pakken wij twee tips. Patrick heeft een tip klaarstaan. En dat is een tip waar ik op zich over, positief over verrast was eigenlijk. Ik had hem niet verwacht. Nee, ik, hoorde hem ehm, toevallig weer gewoon in, in, in de top 500 hoorde ik hem op een andere radiozender. Kijk eens aan, hartstikke goed. Dus, en toen dacht ik van ja, ja, het is wel een, een nummer met een verhaal. En ik denk van, nou... Ja, dat is het zeker. En ik eh, weet precies ook van welk album het afkomt. Ik heb het allemaal helemaal grijs gedraaid. Dus ja, ik, ik sluit me helemaal bij jouw tip aan. Mijn tip eh, zal wat, eh, wat, eh, wat verder terugkomen. Dat is voor de mensen die ja, <laughs> mij, voor, voor mij nog op de tekentafel hebben gestaan. Maar is zeker de moeite waard. Dus ik zou je willen adviseren. Blijf gewoon luisteren. Wij gaan dit uur gaan we afsluiten. En dat doen we met The Chainsmokers met Sick Boy. Staat deze week op plek 19 in de Euro Breakdown.